Jan van der Putten met het NOS-journaal. Minister Roosentaal heeft geen bezwaar uitspraken van de Afghaanse politiechef in Kunduz. Die zegt dat Afghanen die door Nederlanders zijn getraind in gevecht kunnen raken met de Taliban als zelfverdediging. Volgens Roosentaal is dat in overeenstemming met afspraken dat ze niet mogen meedoen aan offensieve acties. GroenLinks, SP en de ChristenUnie willen nadere uitleg van Roosentaal. Minder profielen op de HAVO en het VWO is niet verstandig, vindt de onderwijsraad. Minister Van Bijsterveld wil het aantal profielen verlagen van vier naar twee of drie. Dan kunnen scholen meer tijd besteden aan kernvakken als Engels en wiskunde, zegt de minister. Maar volgens de onderwijsraad kan daardoor de aansluiting met het hoger onderwijs in de knel komen. En de organisatorische winst voor de scholen is volgens de raad klein. Minister Verhagen is niet van plan iets te doen tegen de prijsverhogingen voor mobiel internet. Hij vindt de hogere tarieven van KPN, Vodafone en T-Mobile geoorloofd, schrijft hij in antwoord op vragen van de PvdA. De drie aanbieders verhoogden onlangs hun prijzen naar eigen zeggen omdat ze steeds meer data moeten verwerken. Volgens de PvdA willen ze meer inkomsten uit internet omdat mensen steeds minder bellen en sms'en. Defensie heeft een medisch specialist ontslagen. Hij werkte bij het Centraal Militair Hospitaal in Utrecht en hij had ongeoorloofde neveninkomsten. Defensie wil alleen kwijt dat het gaat om neveninkomsten in de medische sfeer. De zorg in het militair hospitaal zou niet in gevaar zijn geweest. Wel heeft Defensie aangifte gedaan tegen de specialist. Busmaatschappij Cubus mag vanaf eind volgend jaar het streekvervoer verzorgen in de regio Utrecht. Nu rijden er nog bussen van Connection. Een jaar geleden had Cubus ook al de opdracht gekregen. Maar na protest van Connection moest de openbare aanbesteding voor Utrecht worden overgedaan. Cubus rijdt al in de regio's Rotterdam, Zuidoost-Friesland, Groningen en Drenthe. Het weer nog wisselend bewolkt, vooral in het noorden buien, vrij veel wind. Morgen een enkele bui, maar ook wat zon en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er staan files op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade 3 kilometer. A12 van Utrecht naar Arnhem tussen knooppunt Oude en Bunnik 6. A13 van Den Haag naar Rotterdam bij Delft 3. A15 Gorkum richting Nijmegen bij Echteld 7 na een ongeluk. De weg is daar dicht. A20 Gouda richting Hoek van Holland bij Vlaardingen West 2 na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. A28 van Utrecht naar Amersfoort bij de afrit Den Dolder 3.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 Weer één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. live uitvoering van I Want You To Want Me Cheap Trick. Eh, ja, jaren 80 is dat ergens geweest, hè? Begin jaren 90 misschien. Zou het even naar moeten kijken in de annalen van de top 40. Ik had al gezegd, luisteraars, welkom bij deze uitzending. En die gevarieerd, hè? Oud, nieuw, kan van alles zijn, hoor. 1958 dat is de titel en niet het jaar waarin dit uitgebracht werd door Cadans. 1958 was een heel mooi jaar. De zomer duurde eeuwig, of verbeeld ik me dat maar. Achterop de Solex, op een wereldreis. Naar de Westerbouwing, de draaimolen, de wip en het ijs. We woonden 1958, dat is lang geleden. Toen was ik net acht jaar oud. Maar ik heb ook nog wel mooie herinneringen uit die tijd. Toen hij zei die Solex, toen dacht ik bij mezelf van... Ja, die had mijn vader ook eentje, heb ik ook nog stiekem opgereden. Sabil. Zij schreef mij een e-mailtje met daarin de vraag van... Heb jij voor mij tijd voor een favoriete top 3? Ik luister elke dag naar eh, Radio 2. En dan eh, luister ik naar eh, de Gouden Uren. So, S'morgens tussen 9 en 12 worden die uitgezonden. En daarin is dan zo rond half 11 of half 12, dat ben ik even vergeten... is daar de favoriete top 3. Mag iemand een mailtje sturen met daarin drie favoriete nummers voor haar vriend, haar man of zijn vriendin, zijn vrouw enzovoort enzovoort. Nou, eh, we luister ik altijd op zondag naar jouw programma bij onze eigen lokale omroep. En nou dacht ik bij mezelf van, dat zou wel leuk zijn, want mijn man kan eigenlijk nooit naar de radio luisteren overdag. En op zondag kan hij dat wel. Daarom drie liedjes. Ja, hij is helemaal weg van René Vroger. Daarom vraag ik drie liedjes aan van één en dezelfde artiest. Ik hoop dat het kan en dan graag in deze volgorde. Lately... in dreams and why are you so beautiful? Lately I have had the strangest feeling With no vivid reason here to find Yet the thought of losing you's been hanging Around my mind Openly, you're wearing perfume. When you say no special place to go? But when I ask, will you be coming back soon? You don't know, never know. definition misses but what I really feel. My eyes won't let me hide, cause they are. You're always on my mind Cause in so many ways she changed my life I'm a different man And I should know by now I'll never be the one for you And every other thought is bound to make my brown drie nummers van één eh, en dezelfde zanger van René Vroger, Lately. En dan eh, In Dreams en daarna Why Are You So Beautiful. Allemaal aangevraagd voor haar man. Als u nou zo'n eh, zo'n keuze heeft van drie nummers achter elkaar, dan mag u gerust mailen hoor. U schrijft of belt gewoon naar uw eigen favoriete omroep. En, en daar geeft u door welke drie nummers wij voor u moeten draaien. Of u kijkt gewoon even op onze site en dan kunt u eh, kijken op site www.countrytrack.nl En daar gaat u naar het blokje verzoekplaat. En als u dat te veel moeite vindt, maar u heeft wel internet, dan kunt u ook gaan naar verzoekapenstaartjehetnet.nl Dan komt u bij ons rechtstreeks binnen. Dit is Monsieur Roux. je l'aime bien. je crois son lit Parce que ta femme elle est jolie Et ça tu ne le vois plus très bien C'est un peu du gâchis Une telle beauté qui ne sert à rien Et du lundi au vendredi De 8h jusqu'à 17h Avec ta femme fond, je me fais des semaines de 35 heures. Ta Femme, geschreven door Monsieur Roux zelf. Een man met een hele hoge eigendunk hoor. Hij heeft zijn cd genoemd Ah si, j'étais grand et beau, deze monsieur Roux. Ik eh, luisterde vorige week, of twee weken, nee, inmiddels al drie weken geleden, luisterde ik ook een keer naar het programma tussen 9 en, eh, en 12 eh, de, de gouden uren van de tros. En op een gegeven moment werd daar gezegd van, als u Angela Groothuis voorbij hoort komen, een liedje van Angela Groothuis voorbij hoort komen, neemt u de telefoon, bel even en misschien wordt u wel de gelukkige winnaar van deze cd. Ik dacht van, nooit geschoten is altijd mis, dus ik neem meteen de telefoon toen ik een nummer voorbij hoorde komen van die Angela Groothuizen. En inderdaad, ik was de eerste en kreeg de cd thuisgestuurd. En er werd mij toen bijgezegd van, woont u in de buurt van Roorlen? Ja, dat klopt, ik woon in Tilburg. Nou, dan kunnen wij u ook nog aanbieden twee vrijkaartjes voor 3 mei, voor haar show Klein. Ik was echt in de wolken, zeker toen ik dit nummer hoorde, Bitterballen. Een strak blauwe hemel, boven een mooie oude stad de weg wel dromen. Ik heb hier een mooie jeugd gehad. Een zaterdagochtend. Een uitverkochte zaal. De een zingt, de ander spreekt. En we treuren allemaal. Maar met bier en witte ballen. En het hart op de tong. Tussen de stiltes die vallen over hoe het ooit begon. De vriendschap, de liefde, die ontmoeting die ene keer. Kom laten we drinken, want onze vriend is niet meer. Met jou kon ik lachen, treurige zaak dingen die we uitvoerig bespraken. En de mooie momenten die het leven ons bracht, werden prachtige zinnen waarover lang, heel lang was nagedacht. Met buren en witte de tong de stiltes die vaak over hoe het ooit begon. Vriendschap, de liefde, die ontmoeting die ene keer. Kom, laten we drinken, want onze vriend is niet meer. Met dat grote hoofd en die onzichtbare ogen dat lange lijf een beetje voorover gebogen. Die barse stem die zo kwetsbaar kon zijn. Waarachtigheid met schijnende gein. Nu sta ik alleen, praat wat in zin in mijn hoofd jou gepruttel Is dit wel een ding? ik vraag me soms af Of je me ziet En jij zou dan zeggen Weet je wat het is? Weet je wat het is? Je weet het niet Dus met bier en witte ballen. Tussen de stiltes die vallen over hoe het ooit begon. De vriendschap, de liefde, die ontmoeting die ene keer. Kom, laten we drinken, want onze bedje is niet meer. Ik heb ook afgesproken met haar dat ik haar eh, even wat vraagjes zal stellen als ik daar toch eh, ben in de zaal van het eh, Jan van Bezaalhuis daar in Goorlen. Dit nummer is geschreven door, door deze Angela Groothuizen zelf samen met Nico Brandsen die ook de producer is van deze cd. En daarna speelt hij ook nog eens een keer Hammond Orgel op, op deze cd en ook accordeon. En die u daarnet hoorde was Ruud Bruls op Bugel. Prachtig bij elkaar gevonden allemaal. when the snows come and the wind blows cold, will you hold me like you never let go? Will you kiss me so sweetly and whisper you love me so? Ik was eh, vorige week eh, bij een eh, bevriend presentator uit, uit Hilversum. En daar liet hij mij... wij waren wat muziek bij elkaar aan het zoeken. Hij voor zijn programma's, ik voor mijn programma. En op een gegeven moment kwamen we zo wat muziek tegen die hij in zijn kast had staan al jaren. En waar ik van zei van... Hm, dat zijn volgens mij ook wel leuke cd's zo rond 1995. Want toen kwam er heel veel mooie muziek uit. En toen zei hij van... Ja, dan moet je eens naar dit luisteren. En toen liet hij me dit nummer horen van Curtis Stigers. Toen dacht hij bij mezelf van dat is ontzettend mooi. Ik heb meteen de cd geleend en daarom dat ik u dit nu eh, zo een paar keer kan laten horen. Want hij moet natuurlijk die cd ook weer terug hebben. Die bevriend presentator is eh, niemand minder dan Ruud Hermans. Hij zit inmiddels al 40 jaar in het vak. Zowel presentator op het podium als voor de radio, maar ook als eh, zanger en schrijver. Heeft een aantal cd's uitgebracht en binnenkort, 18 mei, dan gaat hij zijn 40-jarig jubileum vieren hier in Tilburg in 013. Er is een nieuwe cd op weg. Ik weet dat hij daarmee bezig is. Hij is al afgemixt. Alleen het cd'tje moet nog geperst worden, het hoesje moet nog gedrukt worden, enzovoort, enzovoort. Maar hij is druk bezig. I almost felt you touching me just now. Wish I knew which way to turn and go. feel so good and then I feel so bad Wonder what I ought to do If I could only fly If I could inhabit this place tells me things get better somewhere up the way. Just dismal thinking on a dismal day. The sad songs for us to bear. If I could only fly If I could only fly I'd bid this place goodbye To come and be sometimes I write happy songs Then some little thing goes wrong And I wish they all could make you smile Coming home soon and I wanna stay Maybe we can somehow get away And I wish you could come with me When I go again If I could only fly If I could only fly I'd bid this place it's goodbye To come and be with you But I can hardly stand Got nowhere to run I'm not a sinking sun One more lonely If I could only fly. Dan zijn laatst verschenen cd Stills, If I Could Only Fly. Een nummer wat eh, een hit is geweest voor eh, Moral Haggard en geschreven is door D.M. Fuller. Ruud Hermans wordt ook regelmatig gevraagd door andere grote hier in Nederland om mee te zingen.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 There ought to be a Hall of Fame for mamas, creation's most unique and precious pearl. cradle rules the world. She taught him all the attributes of greatness that she knew we couldn't learn away from home. And by the time she wore the cover of her Bible. Her hair was gray and the little man was gone. There ought to be a hall of fame for mamas. Creation's most unique and precious birth. answers always to remember That hand that rusts a cradle rules the world That hand that rusts the cradle Hand That Rocks the Cradle. Liet was samen met eh, Ruud Hermans. Ik heb één keer iets onterechts gehoord. Eh, we waren tijdens het eh, Floralia Country Festival. Want ja, dit is een cd door Litouwers uitgebracht. Country Roads, zo noemt hij de cd. Dus het zijn allemaal country liedjes die hij daarop opgenomen heeft. En op een gegeven moment kwam hij die cd eigenlijk een beetje presenteren tijdens het Floralia Country Festival hier in Oosterhout. En Ruud Hermans, toen de presentator van die show, die uh, kondigde eh, deze Lee Towers aan. En we hoorden ineens een hele hoop geroep in de, in, in, niet in de zaal, maar op het eh, festivalterrein. Waarom? Sommige mensen die hebben gewoon zoiets van, ja, Lee Towers, die kan geen country brengen. Nou, ik was eigenlijk ook een beetje boos op die man. En Ruud Hermans die zei van het podium af, ach man, je weet niet waar je over praat. Eerst luisteren voor je boer roept. Hij was echt boos en dat kon ik goed merken. In a way, I'm glad it's over. Even though it's gonna hurt me, once you're gone. I can learn to live without you. Give me time and I can make it on my own. came easy Now losing you will change my life No doubt In a way I'm glad it's over And in another way it turns me inside out against its weather Even though there's nothing good at our goodbye But I know I couldn't hold you Now you've found the wings and you need room to fly It's for sure I'm gonna miss you But I guess that's what goodbye is all about In a way, I'm glad it's over And in another way, it turns me inside out I know I'll be better once you're gone But I find the love of heartaches on the other And I can't say I look forward To those nights I'd be alone And I wonder Will there ever be another Loving you me came easy. Now losing you will change my life, no doubt. No doubt. In a way, I'm glad it's over. And in another way, it turns me inside out. In a way, I'm glad it's over And in another way it turns me Inside out It turns me inside out Later nou, zei ik nog tegen, tegen Ruud Helmans van... Ja, mag je jezelf wel zo laten gaan op het podium om dan zo te roepen tegen ze van jongens doe normaal je weet niet waar je het over hebt en dan echt laten merken dat je erg boos bent en toen zei hij gewoon van ik was op dat moment echt gepikeerd ik heb samengewerkt met Lee Towers het is een heel, hele geschikte peer en om dan hem af te katten voordat hij één noot gezongen heeft daar kan ik dus echt niet tegen toen zei ik ja, je hebt gelijk dit is uh, mijn, een van mijn favorieten. En dan heb ik het over James Taylor. October Road. Well, I'm going back down maybe one more time. Deep down home. October Road. Now I'd like to see that little friend of mine. That left behind once upon a time.